NOS Nieuws van 4 uur. Max Geurs met de Karsinki Knecht voor de derde keer Europees kampioen geworden. Gisteren won hij al de 500 en de 1500 meter en vanmiddag ook de 1000 meter. Hij was daardoor al zeker van de titel. Op de afsluitende 3000 meter werd hij vijfde. Bij de vrouwen is Susanne Schulting in het algemeen klassement vierde geworden. Zij won op de 1000 meter zilver vlak achter de Italiaanse Arianna Fontana. Zij werd bij de vrouwen Europees kampioen shorttrack. Vrachtwagenchauffeurs mogen ook in Nederland niet meer bivakeren in hun truck. Europese regels bepaalden eerder al dat chauffeurs een wekelijkse rust van 45 uur niet meer mogen houden op parkeerplaatsen. In andere landen werden al boetes uitgedeeld aan transportbedrijven. Daardoor weken veel chauffeurs uit Oost-Europese landen uit naar Nederland om een weekend in de truck door te brengen. Maar hier worden nu ook boetes uitgedeeld. Om het aantal files te verminderen zet minister van Nieuwenhuizen meer bergers en weginspecteurs op de snelweg in. Dat zijn ze in WNL op zondag. Veel files ontstaan door ongelukken of door auto's met pech. Als bergers sneller kunnen ingrijpen door wrakken of brokstukken op te ruimen, loopt het verkeer minder snel vast, denkt de minister. In Madrid zijn 26 mensen gewond geraakt toen het plafond van een nachtclub deels instortte. Elf gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het ongeluk gebeurde vannacht rond twee uur, toen er veel mensen in de club waren. In de vloer van de bovenste verdieping van de club zit een gat van zo'n 16 vierkante meter. Een deel van de verdieping is afgezet. Er wordt naast een politieonderzoek ook nog een bouwkundig onderzoek gedaan. Het weer in het noorden veel wolkenvelden, elders zijn opklaringen. Vannacht neemt vanuit het westen de bewolking toe. Morgenmiddag veel regen bij een graad of zes en aan zee staat een harde wind.